WK in Rotterdam. Uit het oogpunt van privacy wilde Gootjes weinig meer kwijt. Van Gelder maakte in september zijn rentree na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïnegebruik. Het weer de dag begint bewolkt en nevelig. In het zuidoosten is het plaatselijk mistig.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 Met een speciale capsule werd Florencio Avalos om 5 uur als eerste naar boven getakeld. Toen de capsule bovenaan kwam barstte in het tentenkamp voor familie en vrienden een luid gejuich los. Na omhelzingen door vrouw en kind werd Avalos naar een noodhospitaal gebracht voor onderzoek. Een uur later volgden vergelijkbare taferelen toen Mario Sepulveda als tweede naar boven kwam. Het duurt nog zeker anderhalve dag voordat ook al hun collega's weer boven zijn. In Amerika moet een einde komen aan de regel dat homoseksuele militairen niet voor hun geaardheid mogen uitkomen. Het systeem van don't ask, don't tell strookt niet met de grondwet. Zo heeft een rechter in Californië bepaald. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nu 60 dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Als dat niet gebeurt, is het systeem van de baan. Een sportvisser in Utrecht heeft bij Lunette dossiers uit een sloot gevist. Die waren gestolen bij de nationale ombudsman Brenninkmeijer. De politie heeft een bericht hierover uit de Telegraaf bevestigd. De dossiers werden in maart bij een inbraak in het huis van Brennick Meijer meegenomen. Jury van Gelder is om medische redenen van persoonlijke aard uit de WK Turnploeg gezet. Dat zei bondsmanager Gootjes gisteravond als toevoeging op het nieuws dat van Gelder niet meedoet aan het WK in Rotterdam. Uit het oogpunt van privacy wilde Gootjes weinig meer kwijt. Van Gelder maakte in september zijn rentree na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïnegebruik. In Groot-Brittannië is de Booker Prize uitgereikt aan de schrijver Howard Jacobson. Hij kreeg de prijs voor zijn roman The Finkler Question...